quando parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga di ai lovi, come da bocca vedi chi ti va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venga di ai lovi.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 Hij bidt elke dag, zijn woordvoerder enkele uren nadat een peiling naar buiten was gekomen waaruit blijkt dat bijna 1 op de 5 Amerikanen denkt dat Obama een moslim is. Slechts een derde van de Amerikanen is wel op de hoogte van de religie van de president. De peiling werd gehouden nog voor de controverse over de vestiging van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero in New York. Uit een tentoonstellingsruimte in Brugge is een bronzen beeld van de kunstenaar Salvador Dali gestolen. Het kunstwerk met de naam La Femme au Tiroir is een liggend vrouwenbeeld en weegt zo'n 10 kilo. Er werd tentoongesteld in de hallen van het Belfort op de markt in Brugge en zou 100.000 euro waard zijn. De dieven stopten het beeld op klaarlichte dag in een tas en wandelden ermee naar buiten, zoals te zien op beelden van bewakingscamera's. In Brazilië is een burgemeester aangeklaagd voor het verzinnen van een natuurramp. De man meldde half juni bij de autoriteiten dat zijn dorp was getroffen door overstromingen en aardverschuivingen. Er waren volgens hem tien huizen en twee bruggen verwoest. Hij kreeg vervolgens bijna 900.000 euro aan noodhulp van de regering voor de wederopbouw van het dorp. Een wantrouwige officier van justitie ontdekte dat er half juni in het gebied helemaal geen regen was gevallen. Dennis Menchov rijdt volgend seizoen bij Team Geox, de opvolger van de Futon-ploeg. Eerder wist Geox de Spaanse wielrenner Carlos Sastral te contracteren. De 32-jarige Menchov was sinds 2005 in dienst van de Rabo-ploeg. Hij won twee keer de ronde van Spanje en één keer de ronde van Italië. Dit jaar werd hij derde in de Tour de France. Dan het weer, toenemende bewolking en aan de westkust kans op wat motregen. Minima rond 13 graden. Overdag geleidelijk zon, het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En...